Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika is er een einde gekomen aan een gijzeling. Zo'n 10 uur werden in een synagoge in de buurt van Dallas een rabbijn en drie anderen vastgehouden. Maar ze zijn inmiddels weer vrij, zegt de FBI. The four people who were rescued are, are not in need of medical attention, are with FBI agents right now, will be reunited with their family, unharmed. He did not, he did not harm them in any way. De dader leeft niet meer, maar wat er precies is gebeurd toen de FBI het gebouw binnenging is niet duidelijk. In Dalfsen in Overijssel heeft de ME een einde gemaakt aan een illegaal feest. Honderden mensen waren erop afgekomen. Mensen trokken naar het gemeentehuis. Er zouden ook verschillende optredens zijn, maar er was geen toestemming voor. De burgemeester dacht dat de boel uit de hand zou lopen... en daarom zijn de politie en de ME in actie gekomen. Of er mensen zijn opgepakt, weten we niet. Met nog drie weken op de kalender voordat de Olympische Winterspelen in Peking beginnen... is de nieuwste coronavariant er al aangekomen. Iemand daar heeft Omicron. Iedereen die contact heeft gehad met diegene moet zich melden bij de Chinese autoriteiten. Kan zich laten testen. De winterspelen gaan vooralsnog gewoon door. En de vulkaanuitbarsting aan de andere kant van de wereld bij eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan... merkten we gisteravond ook hier op barometers die de luchtdruk meten. Zag je de schokgolf duidelijk voorbij komen, vertelt deze weerman van de VRT. In 20 minuten tijd trok de schokgolf van het noorden van Nederland naar het zuiden van de Ardennen. En rond half drie vanochtend zagen we een kleine tweede schokgolf Heel duidelijk, we maken allemaal deel uit van één enkele atmosfeer. Die uitbarsting zorgde voor een tsunami. Lijken geen slachtoffers te zijn, wel is er schade op meerdere plaatsen. Het weer grijs met vooral in het oosten wat regen. 4 graden in het zuiden, 7 in het westen van het land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A7 horen richting Zaanstad. Tussen Purmerend en Afritwijde wormer staat 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mm-hmm. Tell me at a time he worked with women's shoes. Traveling throughout the South. Spoke with tears of 50 years. How is, how is Doggett? They would travel about. time I spent high. these county bars. See, son, I, I drinks a bit my Bojangles. Come back and dance, dance, dance, please dance. Please dance. Mr. Bo, Mr. Bojangles. Mr. Bojangles met uh, Jan Versteeg en Treintje Oosthuis. Het eerste nummer in de tweede uur jazz ZMM op deze druilige zondagochtend vanuit Zandvoort. Mijn naam is Marco en fijn dat u luistert. Het, eh, we gaan gelijk verder met het Amsterdam Jazz Orchestra met Minor State of Mind. of Mind, het Amsterdam Jazz Orchestra. Ah. En eh, eh, als je een jazzprogramma presenteert, mag zeker één nummer eh, eigenlijk nooit missen. En dat heb ik ook al vaker gespeeld van verschillende artiesten. En dat is Desafinado. En het woord Desafinado komt uit het Portugees en kan eigenlijk vrij vertaald worden uit de toon. Het is een compositie van Antonio Carlos Jobin uit 1959. En is eigenlijk heel erg bekend geworden door Stan Getz. Echter, ik heb nu een eh, versie klaarstaan van eh, een jammer genoeg veel te jong overleden artiest. En dat is... Eh, nou kan ik weer niet op zijn naam komen. Het is, het is ook een dag dat, dat het even niet lukt. George Michael, George Michael, ik kon er even niet op komen. George Michael, ik zou zeggen, het is een special song for a special person. echt zo'n eh, fantastisch nummer. En ook zo'n eh, fantastisch vertolkte George Michael en Astrid Gilberto. En nu we toch een beetje, eigenlijk een beetje in de, in de, in de popscene zijn... heb ik eh, nog een nummer geselecteerd. En dat is van met, met Bianco. Samen met het Nieuw Collective. En het heet Unconfidential. destiny Mm-hmm. pardon my asking, what's new? Of course you wouldn't know, but I haven't changed. I still love you so. know that I haven't changed. I still love you so. Dit is het eh, nummer What's New van Ruud Brink, het album Double Face. En Ruud Brink is een Haarlemse eh, saxofonist. Hij is jammer genoeg eh, veel te jong overleden in 1990 en eh, hij was toch wel een van de... Van de, van de, van de, van de waarom doet hij het niet? Ja, hij doet het nu ook. Eh, eh, ja, Brink behoorde tot de grootste lyrische rietblazers. En revolutionair was hij niet. Zijn leven lang bleef hij trouw aan het eh, Four Brothers-stijl van Zoet Smit, Stan Getz, Herbie Stewart en Serge Cheloff. Maar waarom zou het ook veranderen als het goed is? En het leuke is, hij heeft wel een stukje waardering ook gekregen voor zijn eh, muzikale carrière. Hij heeft prijzen en onderscheidingen. In 1973 won Brink een Edison voor de LP Touch Me Tonight. En in 1990 werd bekend dat, hem, dat hij meerdere jaren genomineerd was geweest. Naast zijn tweede Edison ook computer waar toegekend werd. Samen met eh, Stan Ketz en Philip eh, Catherine. Deze trofee zou hem uitgereikt worden. Eh, echter, hij overleed in het Haarlemse Spaarne ziekenhuis. De onderscheiding werd door Stan Ketz uitgereikt aan zijn zoon Ruud Brink Junior En zeker in Haarlem hij is echt wel een, eh, een eh, fenomeen op het Nederlandse jazzgebied in Haarlem. In, het, in de Egaletiers. Wat een, lastig woord is dat. Elegantierstuin in Haarlem. staat zelfs een eh, bronde beeld van hem. En omdat hij zo'n goede muzikant is... heb ik het volgende nummer ook van hem uh, klaarstaan. En dat heet Double Face. saxofonist met zijn eigen bronzen beeld in de Egelatierstuin in Haarlem. Prachtig nummer, echt. En eh, van de ene Nederlandse saxofonist blijven we bij de Nederlandse saxofonist Piet Noordijk. Hij was een zoon van een vrachtzeesbal Jan Noordijk en Elisabeth eh, Goede Buren, broer Kees. Noordijk speelde eveneens klarinet en saxofoon. Dat is ook een, eh, een, naam in de Nederlandse jazzwereld. Daarom zal ik er ook niet te veel over vertellen. Het is een live-opname uit het Bimhuis in Amsterdam. En het heet eh, Piet Groove Live. van eh, Treintje Oosthuis. En Treintje Oosthuis zegt ook... Eh, in mijn kleine studio thuis ben ik eh, liedjes gaan, gaan zingen van Michael Jackson. Aanvankelijk puur voor haarzelf. Avond aan avond nostalgie met Leandro Armando op gitaar, teksten en akkoorden uitpuzzelen. Dit album is dan ook geen tribute, zegt Treintje Oosterhuis. Maar Michael, omdat Michael Jackson geen tribute nodig heeft. Het is een verzameling van privéopnemers namens van uh, Treintje Oosterhuis. clear eyes of a seeker of wisdom and truth. Yeah, there's that upturned chin and the grin of impetuous youth. the bowl in mijn geloof Dat is Jane Monet, de Amerikaanse jazzzangeres met een prachtige... Eh, heldere stem. En wie ook zo'n prachtige heldere stem is... is onze eigen Nederlandse jazzzangeres uh, eh, V. Klaassen... die eigenlijk eh, een tijdje geleden in, in ons eigen theater De Krocht zou optreden.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 Wat een beetje druilerig is. Eh, ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Mijn naam is eh, Marco. En of jullie nou bij de druilige weer in een eh, vogelhuisje zitten. Of oh, dat je in Duitsland woont en Or from overseas in England. Thank you very much and see you next time. De volgende week zit mijn collega Jeroen hier op deze plek. En die zal weer een prachtige jazzmuziek tegen horen brengen in dit programma Jazz bij ZFM. Zoals gezegd, mijn naam is Marco. Bedankt voor het luisteren. En wij gaan er eh, knallend uit met een van mijn favorieten. Ook een Nederlandse eh, jazzzanger. Dat is Dennis van Azen. En het nummer heet Meet Me in Miami. your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you.